Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Eindhoven is zojuist de tweede repatriëringsvlucht uit Israël geland. Aan boord van het defensietoestel waren 200 Nederlanders en 20 andere Europeanen. Ook de komende dag is er een repatriëringsvlucht. Zouden er eigenlijk twee zijn, maar daarvan is er één geschrapt. Nederlanders die weg willen uit Israël vanwege de oorlog met Hamas... kunnen zich nog steeds melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Europese Commissie gaat onderzoeken of X, het voormalige Twitter... wel genoeg doet tegen haatberichten, nepnieuws en terroristische content. Die hoeveelheid is flink toegenomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël. Eerder deze week werden aan diverse sociale media al waarschuwingen uitgedeeld. Nu komt er voor het eerst een onderzoek. X moet vragen van de Europese Commissie beantwoorden... en afhankelijk daarvan volgen er verdere stappen, zoals mogelijk een boete. X heeft naar eigen zeggen al honderd accounts verwijderd die in verband worden gebracht met Hamas. In Moerkapelle bij Zoetermeer woedt een grote brand bij een zadenhandel. Rond middernacht ontstond het vuur in een loods die later instortte. Drie huizen ernaast zijn ontruimd, alle bewoners zijn veilig. Bij de brand komt veel rook vrij. Inwoners van Moerkapelle en Boskoop hebben een NL Alert bericht gekregen... met het advies om ramen en deuren te sluiten. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door Oogappels. De dramaserie van BNN-VARA over puberstress en ouderleed... kreeg 39% van de stemmen en versloeg daarmee De Oranje Zomer en BNB Vol Liefde. Het weer. Vanuit het westen gaat het later vannacht regenen. Minima rond 15 graden. De dag begint grijs en nat. Het gaat flink waaien. Op de Wadden is windkracht 8 mogelijk. Smiddags in het noorden en westen nog regen en onstuimig. In het binnenland is het dan vaker droog met af en toe zon. Het is bijzonder zacht met maxima tussen 20 en 24 graden.